7 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen met een beperking lopen in het stembureau nog vaak tegen problemen aan. Bij het College voor de Rechten van de Mens zijn na de provinciale statenverkiezingen 188 klachten binnengekomen. Zo mogen blinden en slechtzienden bij het stemmen worden geholpen, maar vaak weten medewerkers van het stembureau dat niet, wat leidt tot misverstanden. CDA-leider Buma noemt het een hele eer dat de gemeenteraad van Leeuwarden voor hem heeft gekozen als nieuwe burgemeester van de stad. De in Friesland geboren en getogen Buma zegt in een reactie dat hij niet per se nu al uit Den Haag wilde vertrekken, maar de burgemeestersvacature leek hem op het lijf geschreven. Als alles doorgaat begint hij eind van de zomer in Leeuwarden. Van de Nederlanders die medicijnen gebruiken tegen een hoge bloeddruk... weet bijna de helft niet dat dit gezondheidsrisico's verhoogt. Volgens de Hartstichting gaat het om ruim 1 miljoen Nederlanders. Met hun publiekscampagne wil de Hartstichting mensen oproepen regelmatig hun bloeddruk te meten, ook als ze zich gezond voelen. De Amerikaanse oud-militair Chelsea Manning moet weer, voor de, weer de cel in... omdat ze blijft weigeren om te getuigen over haar contacten met Wikileaks. Voorafgaand aan de uitspraak van de rechter zei Manning dat ze liever verhongert... dan dat ze getuigt. Met een getuigenis kan Wikileaks-oprichter Assange mogelijk in de VS worden vervolgd... mocht hij door Groot-Brittannië worden uitgeleverd. De beroemde Chinees-Amerikaanse architect IMP e is overleden. Hij is de ontwerper van onder meer de bekende glazen piramide van het Louvre in Parijs. P. gold als een van de meest toonaangevende architecten van de 20e eeuw. IMP e is 102 jaar oud geworden. Het weer vanochtend op veel plaatsen bewolkt en soms wat lichte regen. Later breekt in de oostelijke helft af en toe de zon door. Het wordt 13 tot 18 graden. In het weekend soms zon, ook een paar pittige regen- of onweersbuien... en de temperatuur kan oplopen tot boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A8 van Zaandam naar Amsterdam. Tussen Westzaan en Zaanstad-Zuid heeft het verkeer nog een kleine 10 minuten vertraging.